Nieuws van 12 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg voert dit weekend preventieve vluchten uit boven natuurgebieden. Door de droogte en de wind is de kans op bos- en heidebranden toegenomen. Met een vliegtuig wordt het gebied tussen Nieuwstad en Mook in de gaten gehouden... om beginnende branden snel op te sporen. De bemanning staat in direct contact met de meldkamer van de brandweer. Dinsdag verwoestte een natuurbrand in Limburg anderhalve hectare bos en hei bij het asielzoekerscentrum in Baaksum. De brandweer vraagt iedereen om extra voorzichtig te zijn met open vuur en roken. Wereldwijd wachten nog tienduizenden Nederlanders op een vlucht naar huis. Ze zijn gestrand als gevolg van de IJslandse aswolk boven Europa. Alleen al de KLM moet nog zo'n 15.000 reizigers ophalen. Voor het eerst maakt de luchtvaartmaatschappij gebruik van Twitter en Facebook om de KLM-website te ontlasten. Reizigers kunnen op die manier makkelijker hun reis omboeken. Op de internetsite is ook een breng me thuis knop geïnstalleerd om het voor klanten makkelijker te maken. Ze kunnen daarmee sneller contact krijgen met de KLM-medewerkers. De luchtvaartmaatschappij heeft tot nu toe 20.000 gestrande reizigers thuisgebracht. Dit weekend komen er nog eens 15.000 bij. Bij de gevangenis in Roermond is een gedetineerde overvallen die net weekendverlof had gekregen. Hij stond bij de bushalte voor het cellencomplex te wachten toen enkele mannen op hem afkwamen. Die eisten zijn geld en gingen er daarna met een onbekend bedrag vandoor. De politie van Roermond is meteen een grote zoekactie begonnen. Voetbalclub Topos is gedegradeerd uit de eerste divisie. De ploeg verloor vanavond in Maastricht met 5-1 van MVV en eindigt daardoor op de laatste plaats in de Jupiler League. Topos moet volgend jaar verder in een nieuw te vormen topklasse.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 Betaalbare romantiek, er bestaat toch en een vries. Dat kost weer mijn handen vol Jij nou. bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent de grill. Staan is oude koffie. Ik ben de paus, jij bent de pil.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 Wat een heerlijk gevoel. De hele wereld lijkt zo cool. was me. show. op 106.9.